Kindlein mit Maria, seiner Mutter, wieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Tot slot laten wij u het laatste fragment van het Weihnachtsoratorium horen. Een vierstemmig recitatief ter voorbereiding van de finale. Net als in de Matthäus Passion. In kanon zingen de vier solisten over de overwonnen angst. Nu wij in Jezus handen zijn, klinkt de slotregel unisono. Wederom, net als in deel 1, het passiekoraal O Haupt vol bloed ontwonden, nu echter als triomflied. Lijden wordt omgezet in jubelen. Nu door Christus menswording de positie van heel de mensheid bij God verzekerd is. Niet alleen de koninklijke trompetten triomferen, maar ook de strijkers gaan tijdens de koraalregels niet met de stemmen mee, maar houden hun eigen melodieën. Iedereen maakt op zijn manier deel uit van de totale vreugde. In het volgende uur gaat u luisteren naar de uitvoering van Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium onder leiding van Nicolaas Harnoncourt, Deutsche Harmonia Mundi, met Christine Schäfer, sopraan, Bernarda Fink, alt, Werner Cura, tenor, Gerald Finley en Christian Gerhaer, bas, Arnold Schoenberg koor en Concentus Musicus Wien. Wij willen u hartelijk danken voor uw aandacht en we wensen u prettige feestdagen en bidden en hopen dat het kerstkind ook in uw hart woning mag maken. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Staat in Johannes 3, vers 16. Veel luisterplezier. begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sie schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef, aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause uns Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib. den schönsten zu sehen. mir heil so wohl gefällt. stelle beiden Hürden, die hüteten des Nachts ihre heute der das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen. so schön.